Maar dat aantal zal de komende uren en dagen nog verder oplopen. Mijn collega Gulzig volgt al het nieuws. Ja, kijk, er liggen nog eh, heel veel mensen natuurlijk onder het puin. Hoeveel is nog onbekend. Alleen het weer daar is ja, het sneeuwt daar, het regent daar. Dus het bemoeilijkt ook de reddingsoperatie. Eh, er was ook een filmpje bijvoorbeeld dat mensen gewoon vastzitten onder het puin. Die hebben dus op een of andere manier wel een filmpje naar buiten weten te krijgen. En die schreeuwen dan echt, we zitten hier en hier vast. Appartementnummer, huppelepup, kom daar naartoe. Het is, je hoort zoveel van dit soort verhalen. Volgens Turkije is er nog veel hulp nodig om mensen te redden. Vanavond vliegt een groep Nederlandse vrijwilligers die kant op. Het gaat om een reddingsteam van 65 mensen en 8 honden. Ook heeft het Rode Kruis een Giro-nummer geopend. Op Giro 7244 kunnen mensen geld doneren voor hulp aan het getroffen gebied. Over dikke maand zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En voor het eerst kunnen Nederlanders in het buitenland dan ook stemmen. Ruim 35.000 kiezers hebben zich daarvoor geregistreerd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is het al langer mogelijk om vanuit het buitenland te stemmen. De laatste keer deden 62.000 Nederlanders dat. Het is dit jaar lastig om carnavalskleding op tijd in de winkels te krijgen. Volgens Omroep Gelderland komt dat doordat fabrieken in China een tijdje stillagen... vrachtschepen vertraging hebben en containers niet kunnen worden geleegd door personeelstekorten. Een feestwinkel in Doetinchem geeft aan dat zij 40% van de bestelde spullen nog niet binnen hebben. En het is deze week een stuk lastiger om je openbaar te vervoeren. Veel regionale bussen en treinen rijden niet, omdat chauffeurs en conducteurs staken. Ze willen een beter salaris en minder werkdruk. Ook in Arnhem hebben reizigers daar last van. Ik stond net op eh, station Arnhem-Zuid en daar zou die komen, maar dat is er niet opgekomen dagen. Dus ik heb nu net snel de trein gepakt hier naartoe. De trein reed nog wel? Ja, die reed nog wel, maar het is nu afwachten of die hier überhaupt komt. Ik denk dat ik wel eh, drie kwartier langer onderweg ben maar ik kom er wel. De staking duurt tot en met vrijdag. NS, treinen en bussen en trams in de meeste grote steden rijden wel. Het weer droog. Komende nacht kan het een paar graden vriezen. Morgen fris en zonnig, dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op maandag is het niet zo heel erg druk op de wegen. Maar toch een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Drie kilometer file met een, eh, zoals gezegd, een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Drie kilometer file daar met een kwartier vertraging. En op de A6 een kwartier oponthoud vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Stad.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De reddingsoperaties in Syrië en Turkije komen op gang. Duizenden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden onder het puin. Ook een Nederlands reddingsteam gaat vanavond naar de getroffen gebieden. Zeker 2300 mensen zijn om het leven gekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. Het vertrouwen in de politiek en in de centrale bank is de laatste tijd gedaald, zegt de Nederlandse Bank na onderzoek. Dat komt vooral door de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. De Engelse voetbalcompetitie stelt een onderzoek in naar mogelijke malversaties door voetbalclub Manchester City. De regerend kampioen van Engeland zou tussen 2009 en 2018 meer dan 100 financiële regels hebben overtreden. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur ligt vannacht net onder het vriespunt en er kan wat mist ontstaan.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 Boys. Want eh, zo dadelijk eh, dan, eh, komt er een alternatieve VM aan. waarin ook aandacht is voor de muziek van Berenice van Leer. Wie zeg je? Berenice van Leer. Want die heeft gisteren haar albumpresentatie gedaan in Bitterzoet. En daar was er ook nog een opvallende verschijning. Want ja, als je op de album natuurlijk iets doet met Moonsong... en je laat een fluitist opdraven... dan is dat iemand anders ja, niet gegund. Dan kan je hem beter je eigen vader vragen. Nou, eh, en het klonk toch weer bij vlagen als dit nummer ergens aan het eind eh, van de jaren 70. Wat zeg ik? Begin jaren 70. En dat was Focus met Hawkers Pokers. Want die Thijs van Leer die, eh, improviseerde er behoorlijk op los uh, bij de Moonsong.